Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische oliekranen moeten dicht. Binnen een half jaar mag er geen druppel meer doorkomen. Dat heeft de baas van de Europese Commissie bekendgemaakt. De EU wil dat er een nieuw pakket maatregelen tegen Rusland komt... Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat daar nog meer in zit. Nog weer meer banken die gaan uitgezonderd worden van het internationale betalingsverkeer SWIFT. En meest opmerkelijk, buiten natuurlijk de olie, is dat er militairen op de sanctielijst komen die verantwoordelijk worden gehouden in de woorden van Ursula von der Leyen voor de oorlogsmisdaden in Butsja en het beleg van Mariupol. En ook worden nog meer tv-zenders die banden hebben met de Russische overheid geblokkeerd in de EU. De werknemers van Schiphol hebben een eisenlijst gestuurd naar hun baas. Ze willen wat meer gaan verdienen, ook moeten er meer vaste banen komen... en willen ze in de zomer 10 vakantiedagen achter elkaar kunnen opnemen. De laatste tijd is het super druk op Schiphol, onder meer doordat er veel te weinig personeel is... En in een deel van Rome geldt een avondklok. Bewoners hebben die zelf ingesteld omdat ze gek worden van wilde zwijnen. Die beesten lopen daar al jaren rond en soms vallen ze mensen aan. Toen afgelopen zondag een vrouw tegen de grond werd gekwakt... was volgens de bewoners de maat vol. De gemeente moet iets doen, zeggen ze. En tot die tijd blijven we binnen vanaf half negen s'avonds. Kanye West heeft weer een plagiaatzaak aan zijn broek hangen. Je hoort natuurlijk wel vaker dat artiesten worden aangeklaagd door een collega... of een producer waar ze iets van hebben gesampled of een beat hebben gebruikt... zonder toestemming te vragen. Kanye niet, die heeft het aan de stok met een pastoor uit Texas. Die hoorde zijn eigen preek terug in het nummer Come to Life cries out, Hallelujah. And I thank God for saving me. I thank God for. Here go all your problems again. 3, 2, 1, your pen. De pastoor claimt dat hij in totaal 70 seconden te horen is, maar dat hem nooit iets is gevraagd. Hij wil een schadevergoeding van J en het label dat de track heeft uitgebracht. Het weer nog. Het is behoorlijk zonnig. Vanmiddag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft vandaag overal droog bij 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat nog op de A1 vanuit Amsterdam...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 Yeah, little crazy, get a little stupid, get a little crazy and crazy and crazy. you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go.